De burgemeesters zijn dat met hem eens. Als ook in de maand juni de anderhalve meter bepaling nog geldt, ja, dan is het wel logisch dat je daar eh, eh, niet aanleiding voor moet geven en dus die schermen niet moet, moet plaatsen. Maar dat vind ik aan het, eh, aan het kabinet. Bij ons is ook dus wel het gevoel dat het verbieden van schermen, wij verzetten ons er niet tegen, laat ik het zo zeggen. Vrijdag tijdens de ministerraad wordt er definitief een besluit over genomen. Minister Grapperhaus zei wel dat cafés en kroegen eerder open moeten. Nu is het officiële plan nog dat eerst de restaurants opengaan... en pas in een volgende fase de cafés en kroegen. Op Schiphol is een Nederlander opgepakt die in Duitsland nog 15 jaar de bak in moet vanwege een drugsdelict. Hij stond geparkeerd voor de vertrekhal in een auto met Duits kenteken toen de marechaussee hem wilde controleren. Hij liet een vals paspoort zien en ging er vandoor, maar agenten kregen hem toch te pakken. Het wordt niet bekendgemaakt of bezoekers tijdens het Songfestival besmet zijn geraakt met corona. Het Songfestival was een Field Lab experiment waarbij alle toeschouwers voor en achteraf moeten testen. Bij eerdere testevenementen werd het aantal besmettingen wel gedeeld. Het gebeurt nu niet omdat het Songfestival volgens fieldlab deel uitmaakt van de tweede fase van het onderzoek. Het gaat steeds harder met vaccineren. En dat is volgens het RIVM nu ook heel duidelijk te merken. Alle coronacijfers zijn hard aan het dalen. Op de Waddeneilanden wordt nu zelfs al iedereen boven de 18 die dat wil ingeënt. Fijn, zegt deze eilandbewoonster. Ja, erg praktisch. Anders moeten we allemaal een dag naar de wal. Uh, ben je een dag onder de pannen. Nu kan je gewoon even tussendoor van je werk. Dus eh, ja, zeker praktisch. Betekent niet dat alle maatregelen verdwijnen op de Waddeneilanden.